Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra en dit is het nieuws van NOS op 3. Nederlandse darters zijn benaderd om wedstrijden te manipuleren. Dat zouden ze moeten doen in ruil voor geld. Matchfixing heet dat. De internationale toezichthouder op de dartwereld kreeg afgelopen maanden zeven meldingen binnen vanuit Nederland. Vooral jonge darters krijgen via social media een matchfixing berichtje, zoals Niels Sonneveld. Ik weet ook van andere darters, ehm, ja, waar ik natuurlijk veel mee praat, dat het wel eh, regelmatig gebeurt. En dat is natuurlijk ook wel eh, iets wat dan wat je aan het denken zet dat het echt zo vaak voorkomt. Hij ging er niet op in. Het Openbaar Ministerie is bezig met een onderzoek naar de mensen die darters proberen om te kopen. Veel winkeliers moeten hun coronasteun terugbetalen. Ze kregen dat geld om de lonen door te betalen, zodat ze geen mensen zouden ontslaan. En sommige winkeliers hebben nu een brief gekregen met de mededeling dat ze alles terug moeten betalen. We moeten een bedrag van 10.000 euro, ruim 10.000 euro terugbetalen. Ja, sowieso waar haal ik het vandaan. En, en daarnaast, uh, is het op gebaseerd? Want eh, de ondernemers zouden allemaal een looncompensatie krijgen eh, om de medewerkers in dienst te houden. En op basis van daarvan ook al een, een, vergoeding krijgen om de medewerkers te kunnen betalen. En u moet nu alles terugbetalen? Wij moeten alles terugbetalen. En dat heeft te maken met de regels voor die loonsteun. De overheid heeft gekeken hoeveel een bedrijf in januari vorig jaar aan loon overmaakte... Maar in, de maand, in die maand betaalden veel winkels juist de overuren van de drukke decembermaanden uit. En daardoor lijkt het alsof ze in de maanden daarna mensen hebben ontslagen, terwijl dat niet zo is. Vanavond 7 uur persconferentie. En als het aan de meeste Nederlanders ligt, 55 komt het kabinet met versoepelingen. Blijkt uit een enquête van Hart van Nederland. Het is wel elke keer een teleurstelling. Nou, het is voor mij sowieso al een eh, heel moeilijk verhaal. Ik heb eh, horeca en ik ben uh, eh, singer-songwriter-artiest. Als het nu drie tot vier weken is, dan, dan is het wel vol te houden en dan zien we het wel weer verder. Ik hou het liever vol dan dat iedereen gezond blijft. En dat ik eigenwijs de straat op ga en alles doet waar ze ons van adviseren om het niet niet te doen. Veel versoepelingen hoeven we vanavond niet te verwachten. Mogelijk dat de avondklok wel wat later ingaat. Om 10 uur in plaats van 9, maar dat is nog niet zeker. Het weer blijft droog, soms wat zon en het wordt een gaat of 12. Morgen ietsje meer wolken, maar ook ietsje warmer.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 Shake your body down to the ground. Let's shout. Shake your body down to the ground. Let's shout. Shake your body down to the ground. You tease me with your loving, hard to I do know Shake your body down to the ground.